Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Pas op voor bepaalde XTC-pillen. Daarvoor waarschuwt het Trimbos. Er zijn supergevaarlijke pillen in de omloop met extreem veel MDMA erin. Het gaat om een langwerpige pil in de kleur van goud beige... met aan de ene kant het logo eh, van de, een Audi en aan de andere kant de letters RS... En het kan volgens hen levensgevaarlijk zijn als je die pil inneemt. Zoals eh, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, orgaanfalen, het serotoninic-syndroom kan optreden, allerlei eh, acute psychotische verschijnselen. En uiteindelijk kun je bewusteloos raken en uiteindelijk kun je er ook aan komen te overlijden. Het is geen pil die je graag wil gebruiken. als je de gevaarlijke pillen hebt laten testen, deel dan die uitslag met je dealer, adviseert de Trimbos. Want dan kunnen die pillen zo snel mogelijk uit de handel worden gehaald. Een hotel in Uden in Brabant mag voorlopig niet worden gebruikt om asielzoekers op te vangen. Het was de bedoeling om vanaf maandag 300 mensen daar te plaatsen. Maar de rechter steekt er een stokje voor. Buurtbewoners vinden dat ze te weinig hebben mogen meepraten en de rechter geeft ze dus gelijk. Nog steeds gedoe op Schiphol. Het vliegveld schrapt dik 100 vluchten omdat er nog steeds problemen zijn door de mist. Gisteren vielen al 350 vluchten uit en ook roosterproblemen zitten in de weg voor Schiphol. Want mensen die gisteren eigenlijk hadden moeten werken mogen nu nog steeds niet worden ingezet. En een volleybalwedstrijd in Griekenland is compleet uit de hand gelopen. Supporters van twee clubs uit Athene gingen buiten de sporthal op de vuist met elkaar... En de politie. Er werd met stenen en brandbommen gegooid. En de volleybalhooligans, ik had er ook nog nooit eerder van gehoord, staken vuurwerk af, zegt correspondent Thijs Kettenis. Wij kennen volleybal natuurlijk eh, vooral als sport met ja, uh, vredelievende supporters. Uh, Griekenland heeft een groot probleem met hooligans. En ook hier concentreert zich dat ook wel rondom het voetbal. Hè. Afgelopen zomer werd er nog een, een, een hooligan doodgestoken. En vorig jaar een 19-jarige jongen op straat doodgeslagen. Omdat hij niet het goede antwoord gaf toen hooligans hem vroegen voor welke club die was. het speelt vooral bij de grote clubs, zoals in dit geval Panathinaikos en Olympiakos. Die hebben niet alleen voetbalteams, maar ook andere sporten zoals basketbal en dus ook volleybal. Dan nog het weer. Vanmiddag is het op een klein spatje na droog met hier en daar wat zon. Het is tussen de 3 en 9 graden. Morgen ook bewolkt en in de middag regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files met vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Alsmeer en de afrit Haarlem-Zuid. Je hebt daardoor de nasleep van een ongeluk nog 10 minuten op oponthoud, maar de weg is wel vrij. Op de A10 sta je in de file, de ring van Amsterdam voor de Koentunnel op de ring Noord. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Net als op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort bij Heemstede. En op de N232 is het druk van Amstelveen naar Haarlem bij Hoofddorp.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 De kabinetsformatie moet beginnen met gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Dat wordt het advies van verkenner Plasterk, een bronnen tegen de NOS. De vier partijen moeten eerst gaan praten over mogelijke struikelblokken. Een hotel in Uden mag voorlopig niet worden gebruikt als opvang voor asielzoekers, heeft de rechter bepaald. De bedoeling was om daar 300 mensen op te vangen, maar omwonenden vonden dat ze te weinig inspraak hadden. En atleten uit Rusland en Belarus mogen onder neutrale vlag toch meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs. Landenteams worden uitgesloten.